Ook waarschuwde hij Jones dat hij met zijn initiatief Amerikaanse militairen ernstig in gevaar brengt. Minister Clinton riep de dominee ook al op af te zien van zijn voornemen. Jones wil zaterdag op 11 september exemplaren van de Koran verbranden bij zijn kerk. Hij noemt de islam een gewelddadige godsdienst die mensen onderdrukt. De man die werd verdacht van de moord op de Amsterdamse rapper Farrell gaat vrij uit. Het OM had tegen hem 18 maanden cel geëist. De rechter vindt dat er sprake was van noodweerexces. De man schoot uit angst en in paniek op vier mannen die vorig jaar november zijn huis in Hoge Zand binnendrongen. De vier onder wie de rapper kwamen verhaal halen over een overval op een van hen. De man uit Hoge Zand schoot vijf keer. De rapper werd in zijn lies geraakt. Zijn vrienden brachten hem met de auto naar Amsterdam. Onderweg overleed hij. Volgens artsen had hij niet dood hoeven gaan als hij naar een ziekenhuis in Groningen was gebracht. In de buurt van Madrid is een vrouw om het leven gekomen bij de plaatselijke stierenrennen. Ze deed er zelf niet aan mee, maar stond als toeschouwer achter een hek. Toen ze dacht dat de groep stieren voorbij was, stak ze haar hoofd door het hek... en werd ze in haar hals geraakt door de hoorns van een stier die achterop was geraakt. Ambulancemedewerkers waren er snel bij, maar konden niets meer voor haar doen. Drie dagen geleden viel bij stierenrennen in de buurt van Toledo ook al een dode. Het weer bewolkt met verspreid over het land buien en een middagtemperatuur rond 18 graden.